Door Almegens met het NOS-journaal. Door de coronacrisis kwamen er in het tweede kwartaal veel minder asielzoekers naar Nederland. Het aantal asielaanvragen daalde met 72 procent. De eerste drie maanden deden nog ruim 4500 mensen een eerste asielverzoek. In het tweede kwartaal waren dat er 1265, blijkt uit IND-gegevens die het CBS publiceert. Syriërs blijven de grootste groep asielzoekers. Bijna een derde van de aanvragers kwam uit Syrië. Ook het aantal nareizigers daalde. In het eerste kwartaal waren het er 1060, in het tweede kwartaal 260. Bij een brand na een explosie in een flat in Vlissingen is één dode gevallen. zijn vier mensen gewond geraakt. Een van de gewonden is naar een ziekenhuis gebracht. Het vuur is inmiddels geblust. Omwonenden hoorden afgelopen avond kort voor 9 uur een harde knal... waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Bewoners die de flat in Vlissingen nog niet uit waren zijn geëvacueerd. In totaal werden 22 woningen ontruimd. Een deel van de bewoners kan nog niet terug naar huis. Vanwege de warmte wordt komende dag op de stranden, snelwegen en in de treinen grote drukte verwacht. Op de stranden waarschuwt de reddingsbrigade voor muien en stromingsgevaar. In het zuiden en midden van het land is er later op de dag kans op smok door ozonvorming. Vuile stoffen blijven in de lucht hangen doordat er weinig wind staat. Mensen met gevoelige luchtwegen krijgen van het RIVM het advies om binnen te blijven. Webwinkel Amazon heeft in het vorige kwartaal een forse omzetstijging geboekt. Vanwege het coronavirus bestelden veel mensen spullen via de webwinkel... waardoor de omzet opliep tot bijna 89 miljard dollar. Een toename van 40 procent. Van de techbedrijven deden ook Apple en Facebook het in het tweede kwartaal beter dan verwacht. Alleen het moederbedrijf van Google, Alphabet, zag de omzet voor het eerst licht dalen... doordat het aantal advertenties terugliep. Het weer vannacht helder, 10 tot 17 graden. Overdag zonnig en erg warm. Het wordt 25 graden in het noordelijk kustgebied.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 lenha, rojão. Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió. É curtir o verão. de coió é curtir o verão. Vem maga rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação.